Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Experts maken gehakt van de asielaanpak van het kabinet. Die is volgens hen veel te veel gericht op de korte termijn. Daardoor wordt het onnodig duur, is de opvang vaak slecht en ontstaat er onrust. Volgens twee belangrijke adviesraden zit vier op de tien asielzoekers nu in de crisisopvang. En die is vele malen duurder dan de normale eh, asielopvang. En wat we ook zien is dat er veel discussie is bijvoorbeeld over de spreidingswet. Terwijl of je er nou weinig of veel asielzoekers zijn, je moet ze toch ergens plaatsen. Dus het is echt nodig dat je dat goed regelt en dat je dus dat verdeelt over eh, de verschillende gemeentes. Ze noemen de asielcrisis een gemaakte crisis. Opnieuw komt de Amerikaanse president Trump met handelstarieven. Hij wil vanaf volgende week importen heffen van 25% op alle auto's die niet uit de VS komen. Met name grote fabrikanten als Toyota en Volkswagen worden daarmee getroffen na maanden van droogte stroomt er vandaag eindelijk weer water door het Julianakanaal in Limburg. Een groot deel was drooggelegd om het kanaal te verbreden. Dat is nu klaar, dus het water kan terugkomen. Maar dat moet wel nog behoorlijk voorzichtig, zegt de projectleider tegen verslaggever Vincent van Rijn. Het water is zo sterk dat eh, je kan het niet controleren op het moment dat je de dam opent. Eh, dus het moet heel gereguleerd. Als je het met een kraan vergelijkt, dan moet de kraan niet in één keer wijd open, maar eh, rustig. Precies, we druppelen hem eerst vol, zeggen we dan. En daarna gaan we op volle kracht de rest inlaten. Dat voldruppelen duurt nog wel even, want er moet 2 miljard liter water in. Over een paar weken kunnen de eerste schepen als het goed is weer door dat Julianenkanaal varen. Drie inzittenden van een vliegtuigje in Alaska hebben een engeltje op hun schouder. De vader van de piloot sloeg alarm toen zijn zoon en twee kleindochters niet terugkwamen. Na een lange zoektocht van meer dan 12 uur werden ze teruggevonden. Ze waren gecrashed op een bevroren meer in de middle of nowhere... en hadden de nacht doorgebracht op de vleugels van het propellervliegtuigje. Het toestel zelf lag onder water. De drie zijn onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht... maar naar omstandigheden gaat het goed met ze. Krijg je het weer nog? Als de mist eenmaal is opgetrokken is het overal behoorlijk zonnig. Alleen in het noorden zijn er wat wolken. Het wordt vandaag 13 tot max 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files in Noord-Holland veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Maar er staat nu een lange file op de A10 Zuid bij Amsterdam door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open daar richting Utrecht. De vertraging is 35 minuten. Verder is het druk op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen knooppunt Raasdorp en de afrit AMC. Daar heb je een kwartier vertraging. Net als op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom...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 stumble around. I say go, she say yes. Dim the lights, you can guess the rest. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the drug got a hook in me.